uur. Mark Hokker met het NOS-journaal. Het staat Tennessee is gestegen tot zeven. De hulpdiensten hebben de lichamen van drie slachtoffers gevonden. Met name de stad Gatlinburg is zwaar getroffen. Veel gebouwen zijn door het vuur verwoest en een onbekend aantal mensen kan geen kant op. Maandagnacht werden 14.000 inwoners van Gatlinburg geëvacueerd. Hoeveel mensen zijn achtergebleven en hoeveel vermisten er zijn is onduidelijk. De afgelopen dagen heeft het iets geregend in het gebied. Daardoor heeft de brandweer de meeste branden in Tennessee nu onder controle. Amsterdam wil in de toekomst geen nieuwe kunstgrasvelden meer met rubberkorrels. Dat zei sportwethouder Van den Burg bij een spoeddebat over de gezondheidsrisico's van de kunstvelden. Het RIVM presenteert komende maand een rapport over de risico's. Volgens de wethouder stopt de gemeente met de rubberkorrels op voetbalvelden ongeacht de resultaten van het onderzoek. Volgens hem is het vertrouwen van de mensen weg, zelfs als de resultaten van het RIVM geruststellend zijn. Of de bestaande velden worden vervangen, besluit de gemeente als de resultaten van het onderzoek van het RIVM bekend zijn. Het Belgische postbedrijf Bpost heeft opnieuw een overnamebod uitgebracht op PostNL. Hoeveel is onbekend, maar het zou hoger zijn dan het vorige bod van 5,65 euro per aandeel. Dat kwam neer op 2,5 miljard euro in totaal. Het is de vierde poging van het Belgische staatsbedrijf om PostNL in te lijven. Na drie jaar gesteggel heeft de NAM toegezegd om mee te betalen... aan het aardbevingsbestendig maken van een aantal Groningse dijken. Dat heeft het waterschap Noorderzeilvest gezegd tegen RTV Noord. Volgens het waterschap trekt de NAM tientallen miljoenen uit... voor het versterken van de kade van het Eemskanaal en de dijk bij de Eemshaven. Het weer overwegend bewolkt en op sommige plaatsen valt wat regen. Temperatuur stijgt geleidelijk naar 5 graden in Limburg en 10 op de Wadden. Komende ochtend begint bewolkt, later klaart het vanuit het noordoosten op. Het wordt 6 tot 10 graden.